en flippen van de wal. Henk wat Irge Jensen, Leo Kenneth, Kimon, Hugo Broos. De spee komt is de twaalfde man.